Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Amerikaanse oud-politieagent is veroordeeld vanwege zijn rol in de bestorming van het Capitool. De man van 56 kreeg 10 jaar cel. Hij viel bij de bestorming begin vorig jaar een agent aan met een metalen vlaggenmast. Hij zegt dat hij dat uit zelfverdediging deed, maar daar ging de rechter niet in mee. De 10 jaar is de hoogste straf die tot nu toe is opgelegd voor de kapitoolbestorming. In totaal zijn er 870 mensen aangeklaagd, van wie er nu zo'n 250 zijn veroordeeld. Aluminiumfabriek Aldel bij Delfzijl stopt de productie vanwege de hoge energieprijzen. Volgens de directie kan het bedrijf niet anders, omdat er geen overheidssteun is. Het besluit heeft grote gevolgen voor de 200 werknemers van Aldel. Slechts een klein deel blijft aan de slag om essentiële taken uit te voeren... en om de productie weer op te starten zodra de omstandigheden verbeteren. De afgelopen dag stopte ook een zinkbedrijf in Budel met de productie vanwege de hoge energieprijzen. De stadsdichter van Antwerpen heeft ontslag genomen nadat het stadsbestuur een kritisch gedicht van haar had geweigerd. Rut Lasters is ook docent en schreef met een aantal leerlingen een gedicht over het gebrek aan waardering voor praktisch opgeleiden en over hokjes en labels in het onderwijs. Het stadsbestuur van Antwerpen vond dat niet verbindend. Andere stadsdichters zijn nu bezorgd over hun artistieke vrijheid en hebben als steun het geweigerde gedicht gedeeld op sociale media. Memphis Depay blijft bij Barcelona. Dat heeft hij een uur voor het verstrijken van de transferdeadline laten weten via sociale media. Depay komt bij Barcelona de laatste tijd nauwelijks aan spelen toe. Hij is tweede keus achter Robert Lewandowski. Er was sprake van dat Depay naar Juventus zou gaan, maar dat liep naar verluid stuk op salariseisen. Nu zegt hij dat hij volledig toegewijd is om zich voor Barcelona te blijven inzetten. Het weer, het is helder en droog. Minima vannacht tussen 10 en 15 graden. Daarna weer een warme dag, maar wel met wat meer bewolking.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 I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz, cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you, baby. Yeah. I could call you my baby boy. You could call me your baby, call me anytime. chill with a player, but all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney, and I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky, cause I gotta know you with me. Cause it get sticky. Yeah. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not buy everything, good than Alexander Wayne. She come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, cooling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes. Bag got Italian stitches, you know how to pick. So I hopped out the and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine, yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Maybe we could link tonight. with a player, But all you gotta do is keep it real with a player, Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time.